Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heel klein beetje goed nieuws uit Myanmar. Het wil daar maar niet lukken om een grote reddingsoperatie op te zetten... na de zware aardbeving van afgelopen vrijdag. Dat is vooral lastig omdat er al tijden een burgeroorlog aan de gang is in Myanmar. Een van de strijdende partijen heeft nu gezegd dat zij de wapens voorlopig neer zullen leggen. Bij die aardbeving in Myanmar zijn dik 2700 mensen omgekomen. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Amerika komt vandaag met een nieuw pakket importheffingen. Liberation Day noemt president Trump het. Hij voert allemaal belastingen in op spullen uit het buitenland... om fabrikanten te dwingen om hun fabrieken te verplaatsen naar de VS. In Brussel hebben ze er weinig zin in, vertelt correspondent Ardy Stemerding. Ze houden echt hun hart eh, vast door hier. Eh, het kan natuurlijk niet alleen gevolgen hebben namelijk voor de bedrijven Hè, die, eh, waarvoor het duurder wordt om in Amerika producten te eh, verkopen. Maar ook voor de EU als eh, geheel, afhankelijk van wat hij doet, kan het echt behoorlijke gevolgen hebben... ook voor de economische groei hier. Europa komt mogelijk met tegenheffingen. In de Tweede Kamer wordt straks weer verder gepraat over Lintjesgate. Minister Faber moet tekst en uitleg komen geven over haar weigering... om te tekenen voor de lintjes van vijf vrijwilligers... die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Er is al gehind op het wegsturen van Faber. Gisteravond kwam ze met een brief waarin ze zegt dat ze de toekenning van de lintjes toch steunt. En dan nog belangrijk nieuws voor wie wel eens Thais bestelt of eten haalt bij de Chinees. Aziatische restaurants in ons land zeggen dat ze in de knoei komen door nieuwe regels. Ze mogen geen koks meer uit het buitenland halen... maar moeten eerst proberen om Nederlandse chefs bij te scholen in de Aziatische keuken. Dat is best lastig, zegt de eigenaar van deze Thai in Nijkerk. Er zijn geen eh, specialistische Aziatische opleidingen eigenlijk eh, binnen de uh, horecabranche in, in Nederland of Europa. En ja, mijn koks die, die zijn ermee opgegroeid. Die, groeien op met de smaken, de, de kruiden, de manier van koken. Want het is echt heel anders dan gewoon een potje op het vuur zetten. Wokken is echt een, een kunst. Hij heeft nu een Thaise chef, maar die krijgt door die nieuwe regels waarschijnlijk geen nieuwe werkvergunning. De restaurants willen de de regels van tafel hebben... en stappen daarom vandaag naar de rechter. Krijg je het weer nog? Het wordt een prima lentedag met veel zon... en vanmiddag alleen in het binnenland wat kleine stapelwolken... bij 16 tot max 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een relatief rustige ochtendspits in onze regio. 25 kilometer file bij elkaar. 10 minuutjes vertraging bij knooppunt Nieuwmeer...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 Pass the Dutchie on the left hand side, it a go bun. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert straks over de lintjeskwestie rond minister Faber. Volgens de oppositiepartijen heeft ze de eenheid in het kabinetsbeleid in gevaar gebracht... en er wordt gedreigd met een motie van wantrouwen. Israël gaat de militaire operatie in Gaza flink uitbreiden... heeft defensieminister Katz aangekondigd. Hij zei dat grote delen van Gaza zullen worden ingenomen. En Nederlanders die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen... moeten vanaf vandaag een speciale reisvergunning hebben. Dat was al zo voor inwoners van veel niet-Europese landen. Nu moeten ook Europeanen voor hun reis een speciaal document aanvragen. Het weer zonnig. Het wordt vanmiddag 16 tot 18 graden... maar er staat wel een koude oostenwind.